Op laatste oordeel, wat goed en kwaad zijn, loopt een Dan komt een koning voor altijd, gekleed in onze sterflakheid. Hij komt van hoog, uit het paradijs. nog aan de verkiezingsdagen. Je gaf je stem aan de machtspartijen zonder begrip voor de dag van morgen en voor de zorgen van de Zonder begrip voor de dag van morgen en werk ben je gestorven, van dak ben je gevallen, verpletterd op de bloedbevlekte stenen. Je hoofd heeft men verborgen onder de jas van de patroon die jou vermoordde. Zo hebben ze je weggegooid voor hen was je nog vuilnis zonder waarde. Ze zeggen ons, we zijn gelijken. Dan vraag ik hen, gelijken, maar van wie? Geleken in naam van wie? De Te zeggen, we zijn gelijken in het rijk van God. Een God die van uw soort is. Een God die ik nooit aanvaarde en nooit vereerde. Op laatste. op hem die slaaf wou blijven, die nooit het woord verzet wou schrijven. Vooruit, gij volkeren, naar de verloren Waarom op, tot hij bevrijd van lijf zij die sparkler vieren, In en gevegen, zij die donkere mijnen, hun levenskracht verdeden, Slachtoffers der fabrieken, vernietigen door en slaven.